Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland is er misschien bij nog een legerbasis gesaboteerd. Correspondent Jean Duk vertelt dat die vanmiddag was afgesloten het gaat dus om een, luchtmachtbasis van de NAVO, is dat, die tegen de Nederlandse grens aan ligt, bij Landgraaf en Brunsum. Eh, die is eh, sinds ongeveer een uur volledig afgesloten. Het is in een lockdown gesteld en ook daar wordt de drinkwaterkwaliteit gecontroleerd op een mogelijke vergiftiging. Eerder gebeurde dit ook bij een basis in Keulen. Daar werd een gat in het hek gevonden en zou ook met met het drinkwater zijn geknoeid. Volgens Duitse media is er iemand opgepakt en op basis van dienstverklaring gingen de alarmbellen ook af bij die andere basis. De kazernes zijn belangrijk voor Duitsland en de NAVO. Er worden bijvoorbeeld Oekraïense militairen getraind. In Rotterdam is een baby gisteren van vier hoog uit een raam gevallen. Het kind raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Het is onbekend wat er precies is gebeurd. Zo onderzoekt de politie nog of het een ongeluk of een misdrijf was. En ook zijn ze op zoek naar mensen die iets hebben gezien. De gemeente Vlaardingen gaat het huis van de overleden loodgieter Ron van Uffelen nog beter beveiligen. Zijn familie heeft daarom gevraagd nadat er afgelopen nacht voor de zoveelste keer een aanslag was. De loodgieter overleed maandag nadat hij met spoed was opgenomen met hartproblemen. Na 108 interlands stopt Daley Blind bij Oranje. Dat laat hij weten op de socials. De voetballer van 34 zegt dat hij zich volledig gaat focussen op zijn club en gezin. Met zijn vertrek nemen we afscheid van een icoon bij het Nederlands elftal, zegt mijn sportcollega Arno Vermeulen. Deli Blind was een voetballer die het moest hebben van, van traptechniek, van inzicht, van organisatievermogen. Hij was een stylist. Trainers waren vooral eh, gek met hem. Het publiek bekritiseerde hem nog wel eens, omdat hij niet de snelste was. Maar dat compenseerde hij met heel veel andere kwaliteiten. Hij kon op veel plaatsen dus in het Nederlands team en ook bij zijn club spelen. En bovendien was het ook nog een hele sportieve voetballer. Blind debuteerde in 2013 en stond op twee EK's en twee WK's. Sindsdien is hij opgeklommen tot de vijfde plek op de ranglijst van spelers met de meeste wedstrijden voor het Nederlands. Nederlands elftal. Het weer vooral grijs met in het oosten wat zon en gaat op 25. Morgen een mix van zon en wolken bij 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland de meeste vertraging op de A10. De A10 West om precies te zijn. Voor het Koenplein staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging.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 In Rotterdam is gisteren een kind van 1 van 4 hoog uit een raam gevallen. Het kind raakte ernstig gewond. De politie onderzoekt of het een ongeluk of een misdrijf was. Snoepfabrikant Mars neemt voor ruim 27 miljard euro voedingsbedrijf Calanova over, vroeger bekend als Kellogg's. Daarmee wordt Mars eigenaar van allerlei merken ontbijtgranen, maar ook van onder meer Pringles. De Griekse brandweer heeft de grote natuurbrand rond Athene inmiddels onder controle. Door de brand die zondag uitbrak is een gebied van ongeveer 10.000 hectare verwoest.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 But somehow I don't really know all that I've been doing is without you. Is it you inside my head? it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in, this is where it ends.